Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De lonen in de geestelijke gezondheidszorg gaan de komende jaren met 7 tot 9 procent omhoog. Dat hebben de vakbonden afgesproken met werkgeversvereniging de Nederlandse GGZ. De exacte loonsverhoging is afhankelijk van de functie en of iemand onregelmatige diensten draait. GGZ-personeel krijgt ook meer bereikbaarheidstoeslag, een thuiswerkvergoeding en 500 euro die ze naar eigen inzicht kunnen besteden. De leden van de vakbonden moeten nog wel over het akkoord stemmen. De Tweede Kamer komt vandaag terug van recess voor een debat over de lockdown die zaterdag werd afgekondigd. Een meerderheid in de Kamer steunt de maatregel. Wel vragen partijen zich af of de lockdown voorkomen had kunnen worden als Nederland eerder was begonnen met de boostercampagne. Ook hebben veel Kamerleden vragen over de lange termijn aanpak van het coronavirus. Omicron is in de VS in hoog tempo de dominante coronavariant geworden. Van alle besmettingen afgelopen week ging het in bijna driekwart van de gevallen om Omicron, meldt de Amerikaanse Gezondheidsdienst. In de week ervoor was dat nog 12 procent. In november ging het bij bijna alle besmettingen nog om de Delta-variant. De VS meldt ook de eerste Omicron-doden. Het gaat om een man van in de 50 die niet was gevaccineerd en ook andere gezondheidsproblemen had. Nieuw-Zeeland stelt versoepelingen uit vanwege de Omicron-variant. Het land had aangekondigd dat inwoners van Nieuw-Zeeland vanaf half januari weer zonder quarantaineplicht het land mochten binnenkomen, maar dat is uitgesteld tot eind februari. Ook wordt de quarantaineplicht verlengd van 7 naar 10 dagen. Het was al bekend dat buitenlandse toeristen sowieso niet voor eind april Nieuw-Zeeland in mogen. Het weer. De dag begint koud, regionaal is het mistig. Hier en daar blijft de mist de hele dag hangen. In de rest van het land breekt de zon door.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 Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Mm. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby. While you're standing beneath the mistletoe. Mm. Well, alright. Then they came down the chimney about half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby. You sure been good to me. I haven't had a tardy this morning. But I'm all lit up like a Christmas tree. Well, I wanna, wanna bring it a little bit high. Well, I, well, I wanna bring it a little bit high. Wanna bring a little high, baby. Real high. Haven't had a party this morning. But I'm all lit up. But I'm all lit up. But I'm all lit up. But I'm all lit up. Merry Christmas, baby. better, better to fuck with someone like me. Oh, yeah. Forever and ever, you're gonna wish I was your wifey.